en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij een gecombineerde actie in Italië en Duitsland tegen de maffia... zijn 169 mensen gearresteerd. Daarmee zou een belangrijke afdeling van de Drangheta zijn ontmanteld... die zijn basis heeft in het zuiden van Italië. De operatie was gericht op twee families, Farao en Marincola... die geïnfiltreerd zijn in Italiaanse en Duitse bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voedsel- en wijnhandel... vuilnisophaaldiensten en begrafenisondernemingen. Bij de actie is voor 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Bij een politieinval vanochtend in een woning in Breda zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Ze sprongen tijdens hun vlucht van het balkon. De politie was het huis binnengevallen omdat er mogelijk wapens lagen. Toen de agenten binnenkwamen probeerden de twee mensen via de achterkant weg te komen. Eén viel op een lantaarnpaal en de ander op de grond. Gisteravond was er een politieinval bij een papierrecyclingfabriek in Oosterhout. De politie ramde daar een toegangshek. Volgens de politie hebben de twee zaken niets met elkaar te maken. Het leven is vorig jaar weer wat duurder geworden. De inflatie kwam uit op 1,4 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2013. Al is het nog altijd minder dan waar de Europese Centrale Bank op mikt. De prijzen van voedingsmiddelen stegen met 2,7 procent. Vooral zuivel werd duurder. Maar ook de prijzen van benzine en elektriciteit gingen omhoog. Mobiel bellen daarentegen werd goedkoper. Voor spaarders is de hogere inflatie slecht nieuws. Ze krijgen amper rente op hun spaargeld en per saldo wordt dat steeds minder waard. Jongeren uit wijk bij Duurstede krijgen ruim 8000 euro van de gemeente... die ze mogen besteden aan voorzieningen of activiteiten. Het is een beloning voor een rustige nieuwjaarsnacht. De schade door vandalisme was vorig jaar groot in wijk bij Duurstede. De wethouder kwam daarom met een aanbod. Als er dit jaar voor minder dan 10.000 euro schade werd aangericht... mochten jongeren het verschil uitgeven. Het weer, eerst hier en daar zon, maar de bewolking neemt toe... en tegen de avond kan er in de oostelijke helft wat regen vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen en dan een graad of 8. Dit was het NFC. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad begint nu voorzichtig af te nemen. Maar er zijn het laatste half uur nog wel wat nieuwe ongelukken gebeurd. En op de A2 Den Bosch-Utrecht is een spoedreparatie nodig bij knooppunt Del. Daar sta je toch wel 20 minuten in de file. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij het Batuverdorp. 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A6 Lelystad-Muiden een half uur in de file bij Almere Stad na een ongeluk. De A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda een ongeluk, 20 minuten erbij. Op de A13 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk tussen Delft-Zuid en het Prins Klausplein. Een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda rijdt het langzaam. Een kwartier vertraging tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein.